12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Griekenland wil af van de nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moet gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Het opnieuw korten van de pensioenen ligt gevoelig... voor de linkse partij van Tsipras. De afgelopen jaren zijn de pensioenen gehalveerd... in ruil voor Europese financiële steun. Verder kondigde Tsipras belastingverlaging aan... en wil hij het minimumloon verhogen. De moeder van de Armeense tieners Lily en Howick is opgelucht dat haar kinderen in Nederland mogen blijven. Dat vertelt ze aan het AD. Of zij ook weer terugkomt naar Nederland is nog onduidelijk. Lily en Howick zelf zeggen ontzettend blij te zijn dat ze niet worden uitgezet naar Armenië. Afgelopen nacht waren ze weggelopen om aan hun uitzetting te ontkomen. Staatssecretaris Harbers besloot daarop dat ze toch in Nederland mogen blijven, omdat hun veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. De enorme installatie die plastic uit de zee moet gaan halen... is vertrokken uit San Francisco, op weg naar de Stille Oceaan. Het is een uitvinding van de Nederlander Bojan Slat... die het bedrijf Ocean Cleanup oprichtte. Het 600 meter lange apparaat wordt door een schip naar de plastic soep gesleept... die in de oceaan drijft. Het afval heeft een omvang die drie keer groter is dan Frankrijk. De tocht van het apparaat is te volgen via een livestream op internet. De US Open is verrassend gewonnen door de Japanse tennister Naomi Osaka. Ze versloeg de Amerikaanse Serena Williams met 6-2, 6-4. De wedstrijd werd ontsierd door wangedrag van Williams... in de tweede set die onder meer een strafgame kreeg opgelegd. Williams liep door het verlies de kans mis om het record van 24 Grand Slam-titels te evenaren. Osaka is de eerste Japanse tennister die een Grand Slam-toernooi wint. Het weer vannacht in het noorden kans op een bui.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 step away. I talk to my baby on the telephone, long distance slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM We've come so far But remember this.